Daar schoot een 21-jarige luitenant van de Saoedische luchtmacht drie mensen dood. Kort daarvoor had hij op Twitter de VS ervan beschuldigd anti-moslim te zijn. De VS en Saoedi-Arabië zijn militaire bondgenoten. De 175 Saoedische militairen die nu geen vliegtraining meer krijgen... mogen nog wel andere lessen volgen. De provincie Zuid-Holland eist tekst en uitleg van Cubus over de problemen in het openbaar vervoer in onder meer Dordrecht en Gorkum. De bussen en treinen van Cubus zouden te veel vertraging hebben... en slecht onderhouden zijn. Ook klaagt het personeel over de werkomstandigheden. In januari houdt de provincie een hoorzitting. Een Mexicaanse oud-minister is in Amerika aangeklaagd voor hulp aan drugshandelaren. Het gaat om Genaro Garcia Luna, die van 2006 tot 2012 minister van Publieke Veiligheid was. In ruil voor miljoenen dollars aan smeergeld zou hij het Sinaloa-drugskartel ongemoeid hebben gelaten. De Mexicaan werd gisteren opgepakt in Dallas en zal worden berecht in New York. Feyenoord zal op zijn vroegst pas in 2025 een nieuw stadion hebben. Het uitgangspunt was 2024, maar het aanvragen van vergunningen kost meer tijd, zeggen de directie en de Raad van Commissarissen. Ook is er meer tijd nodig om de benodigde grond te krijgen. De bouw van een nieuw stadion aan de oever van de Maas is nog niet zeker. In de loop van volgend jaar moet er een definitief besluit vallen over de komst van Feyenoord City. Het nieuwe stadion moet plaats bieden aan 63.000 toeschouwers en gaat 444 miljoen euro kosten. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land... en er staat een stevige zuidenwind, aan de kust mogelijk stormachtig. Morgen trekt de regen langzaam via het oosten weg... en schijnt af en toe de zon. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu. Peaceful Radio. Peaceful Radio Show 1363 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uur New Age muziek. En dat is met Corinne Steganos en Richard Dillon. Zij hebben samen een kerstalbum opgenomen, We Follow the Star. daarna komt een Michael Martinez, eh, een album uit 2018... Maar eh, nu pas eigenlijk eh, in de promotie gegaan. Eh, het album heet Asiliomar. Asiliomar, ja ik spreek maar een beetje uit zoals ik denk dat het moet. Verder eh, een heleboel andere eh, artiesten natuurlijk. Zoals de groep Flow. Het bestaat uit drie, vier heren. Vier heren en een dame maakt prachtige muziek. Het album Promise, nummer 13 in deze lijst. Goed, ehm, je kan het programma naluisteren, je kan het programma meelezen. Het staat allemaal op de website van peacefulradio.info. Veel luisterplezier. is Jennifer Grace, and you're listening to Peaceful Radio. Jill Haley, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.jillhaley.com. Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. This is John Otai, and I'm really excited to be one of the artists in Peaceful Radio. Please visit my website at johnotot.com. That's john, O-T-O-T-T.com. Karen Olson. And this is Crispin Barrymore. We're artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.karenolson.com. Stuur je allemaal fijne dagen en...